afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Let's go. Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto... je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand. Lieve, Hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd. Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20%... 20%? Ja, echt! 20% korting op één artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Nu bij Vibra. Zes pamperdoekjes voor maar 6,99. Ontdek alles voor jouw baby bij Vibra. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag. Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een Google Pixel Tina. Kijk op ben.nl. Ook lekker voordelig. Vers gebakken vezelrijk volkorenbrood. 6,169 per stuk. En maatjesharing met uitjes. 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hands van Voordeel. Aldi. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Ook lekker voordelig. Gesuikerde donuts, 4 voor maar 1 euro. En maatjes haring met uitjes, 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hands van Voordeel. Aldi. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandez. Fles 1,5 liter. Nu 1 plus 1 gratis. B-cel Kuipen. Van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In het Oostenrijkse Tirol raakte gisteren een Nederlandse wintersporter zwaar gebond door een lawine. En hij is nu overleden. Het was een man van 52, zegt de politie. Hij was buiten de piste aan het skiën toen hij ondersteboven met zijn hoofd in de sneeuw kwam. Er was al gewaarschuwd voor extreem lawinegevaar. President Trump is opnieuw ontsnapt aan een aanslag. De Secret Service schoot een gewapende man dood die op het terrein probeerde te komen van zijn huis in Florida. Trump was niet thuis, maar dat kon de doodgeschoten man niet weten. Er is verder nog niks over hem bekend. Prominenten van de BBB hebben een brief gestuurd aan het bestuur, meldt het AD. Ze schrijven dat ze tegen de gang van zaken zijn rond de opvolging van partijleider Caroline van der Plas. Het wordt Henk Vermeer, stemmentrekker Mona Keizer is gepasseerd. BBB dreigt nu uiteen te vallen, want de partijbonzen willen Keizer. En eindelijk weer lachende gezichten bij Go Ahead Eagles. Ze hebben voor het eerste jaar een eredivisiewedstrijd gewonnen. Thuis werd de nummer laatst Heracles verslagen met 4-0. FC Utrecht Pek Zwolle werd 1-1. En eerder vandaag won Twente thuis met 2-1 van Groningen. Het weer nu van Weer Online. De regen trekt via het oosten weg. Morgen zijn er zonnige perioden en wordt het ongeveer net zo warm als vandaag. En later deze week lenteachtige temperaturen. En dat was het nieuws op Slam. En dan je slam verkeersupdate door Flitsmeister... met op dit moment nog een eh, paar vertragingen gemeld. Eentje is er langer dan 10 minuten op de A76 Geleenkeulen. Voor de grens met Duitsland de hoofdrijbaan afgesloten door een grenscontrole... en daardoor een vertraging van 11 minuten. En eh, twee controles op snelheid. De A1 Amsterdam richting Naarden staan ze bij Muiden bij 13,6... en de A27 Hilversum richting Almere bij MNES een controle gemeld bij 101,8. Binnen een minuutje hoor je onder andere Toepak en ook Daft en Pharrell. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein? Klopt, minstens twee dagen per week. En jij? Ik? Ik meestal maar één keer per maand. En jullie reizen allebei met de NS Business Card? Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit. Combineer de NS Business Card bijvoorbeeld met het DAL-abonnement... dan is het vanaf één retour per maand vaak al voordeliger. Ontdek alle voordelen op ns.nl zakelijk. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autoboten los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat hecht een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even en dan, hmm, dat is het gevoel van thuis. It's the weekend. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Raoul Met zometeen Afrojack. Gabri Ponte komt eraan. En nu, terug naar de 90s met Tupac en Changes. see no changes in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. just the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. Yeah. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell it back to the kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Hear me. Oh, come on. Oh, come on, come on. That's just the way it is. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up up and pimp back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Some things never change. Slam. I said, ooh. said, Eurovision geluk gaat. We proeven in Paris, Frankrijk. Heeft daar eh, vorig jaar het allerduurste huis van Parijs gekocht. Voor 66 miljoen euro. Het huis eh, beschikt onder andere over een zwembad en een tuin. Hopen dat je voor dit bedrag ook de Eiffeltoren erbij krijgt, zou je denken. Maar ehm, het is een aardig optrekje. 1900 vierkante meter. Het is eh, bij Rue de Constantine. Dus mocht je daar eh, binnenkort rondlopen in Parijs... en je hoort een man met een vrij hoge stem... dan eh, kan dat zomaar Pharrell zijn. je luistert Slam, zometeen Miley Cyrus. En nu de man die je morgen hoort in de Slam Middagshow... met een live set, morgenavond om 7 uur. Afrojack, samen met ML. Dit is Rivers. I know I will be fine But right now, it just hurts.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 Smart. Smart, burger, frietje, drankje, nice. Mackie voor een slimme prijs, dat is smart, smart. En met een eurotje erbij komt er nog een burger bij, dat is smart. Max Smart menu voor maar 5,95. I'm loving it. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Wij kunnen dat bij iWis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer. Gun jezelf een holland amerika lijncruise Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Hey. Hey Livie, ik, eh, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd. Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken. Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken. Nu naar Trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram, maar 2,39. Hands van Voordeel. Aldi. U rijdt de grootste BMW iX1 al vanaf 272 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumcollectie. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. <laughs> Jazeker, de hypotheker. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King. Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. ANWB en gaan. Goedemiddag, je luistert Slam. Het weer voor je van Weer Online. En daar nog een beetje regen. Morgen iets betere dag dan vandaag. Iets meer zon en uh, temperatuur morgen zo'n 9 graden in het noorden... en 12 graden in het zuiden van het land. En dan je slamverkeersupdate of door Flitsmeister. Op de A2 eh, Den Bosch-Utrecht voor Evedingen. nog een auto met pech daar. 9 minuten vertraging eh, gemeld op dit moment. A27 Gorkum-Breda voor Werkendam. Een auto met pech ook 6 minuten daar. En de A... 76, geleen Keulen voor de grens met Duitsland. De hoofdrijbaan afgesloten door een grenscontrole. En je doet er daar op dit moment 9 minuten langer over. Raoul Sam de Chainsmokers.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 En die gaat helemaal los op dit moment. Het is de Mix Marathon Track of the Week. Loco Loco. Hoi zo meteen met slammen. nu Nina Sky en Move Your Body. Mix Marathon. Track. Track of the week. Of the week. Gordo and Reinier Zonneveld. Loco Loco. Yo, this is Reinier Zonneveld. naar Gordo met een ander e-mailadres. Geen titel erbij, niks. En eh, deze track erin. Vervolgens ging Gordo hem draaien en ging het los over de hele wereld. En Gordo vroeg zich af, van wie is die track eigenlijk? Is het nou een slim marketingverhaal of is het echt waar? We zullen het niet weten. In ieder geval is het de klapper van het moment. De Mix Marathon Track of the Week. Gordo en Renier Zonneveld, je hoorden Loco Loco. Slam. Coming up. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo Jonagoldappels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker. Een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Je wil elke dag vooruit daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet? Koekoek. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak inclusief ledverlichting voor 133 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Lieve, Hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd. Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Nu bij Vibra, rompertjes 3 plus 1 gratis. Ontdek al jouw babyspullen bij Vibra. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffie.